11 uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is opnieuw een ongewapende zwarte tiener omgekomen door politiegeweld. Een blanke agent schoot de jongen van 19 dood in Arlington in de staat Texas. Volgens de politie was de jongen met een auto door de pui van een autodealer gereden. Toen agenten naar binnen gingen om hem te arresteren probeerde hij te ontsnappen. Daarop trok een van de agenten een wapen en vuurde vier kogels op hem af. De tiener was op slag dood. De FBI onderzoekt de zaak. Bij een bomaanslag in de noordelijke Afghaanse provincie Kunduz zijn gisteravond 22 doden gevallen. Volgens een woordvoerder van de gouverneur van Kunduz ontplofte de bom in een pand waar leiders van gewapende criminele milities bijeen waren voor overleg. De Taliban zegt de bomaanslag te hebben gepleegd. Afghanistan beleeft een zeer bloedig weekend waarin vrijdag en zaterdag al zeker 65 doden vielen bij aanslagen in de hoofdstad Kabul. In China zijn zeker acht doden gevallen door een orkaan. Nog twee mensen zijn vermist en een miljoen huishoudens zouden zonder stroom zitten. De orkaan raasde gisteren over Taiwan en bereikte vandaag de oostkust van China. De acht slachtoffers kwamen om het leven in de stad Hangzhou... waar de orkaan zorgde voor modderstromen, overstromingen en omvallende bomen. Voordat de orkaan de Chinese oostkust bereikte... werden er al honderdduizenden mensen geëvacueerd. In Taiwan vielen gisteren zes doden en tientallen gewonden... Daar zitten bijna 4 miljoen mensen zonder stroom. Nederland komt vandaag op de slotdag van de WK Zwemmen in Kazan... niet in actie op de 4x100 meter wisselslag. Monique Nijhuis, die de schoolslag zou zwemmen, heeft koorts... en kan niet in actie komen. Er is geen vervangster beschikbaar. Nijhuis is de enige schoolslagspecialiste in de Nederlandse ploeg. Ze moet op advies van de medische staf ook de finale op de 50 meter schoolslag laten schieten. Het weer, eerst nog veel zon, later op de dag steeds meer bewolking.